Dat is een sluier die alleen de ogen onbedekt laat. De vrouw wilde met de bus van Ude naar Volkel. Connection heeft inmiddels excuses aangeboden aan de vrouw. De buschauffeur had haar de toegang niet mogen weigeren en hij kan mogelijk worden gestraft, zo liet een woordvoerder van het busbedrijf weten. Minister Van der Hoeven gaat met alle betrokken partijen praten over MSD, het vroegere Organon. Bij het farmaceutische bedrijf in Os verdwijnt bijna de helft van de 4500 banen. Werknemers van Organon boden de Tweede Kamer en Van der Hoeven vandaag een petitie aan. Ze zijn het er niet mee eens dat hoogwaardige werkgelegenheid verdwijnt. De Kamercommissie voor Sociale Zaken onderbreekt volgende week woensdag het reces voor een debat over Organon. Het opruimen van de ravage die op veel plaatsen in Nederland is aangericht door het noodweer zal nog wel enige dagen duren. In Gelderland, Brabant en Limburg moeten een paar duizend omgewaaide bomen worden opgeruimd. Bij verzekeringsmaatschappijen stromen vandaag de meldingen over storm- en regenschade binnen. Het bisdom Den Bosch heeft twee hulpbisschoppen gekregen. Het zijn Rob Mutsaerts en Jan Liese. Den Bosch had als enige bisdom in Nederland nog geen hulpbisschoppen. Een van de twee, Rob Mutsaerts, is de laatste jaren een paar keer in het nieuws geweest. Hij steunde een collega-priester die de koers van het bisdom Den Bosch niet streng genoeg vond. Ook was Mutsaerts het eens met een pastoor die Fitna een goede film noemde... omdat hij waarschuwt tegen de opkomst van de islam. Het weer, af en toe zon. Bij een stevige zuidwestenwind is het 20 tot 25 graden. Morgen kan hier en daar een beetje regen vallen. Het wordt dan iets warmer dan vandaag.